Het moet worden bekeken hoe ze daarna worden opgevangen. De Nederlandse turnsters zijn op het WK in Rotterdam negende geworden. Daarmee kwamen ze net, net niet in de finale, maar plaatsen ze zich wel voor het WK van volgend jaar in Tokio.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 Don't believe I can fight temptation. I think you are. should have tried just to talk about it with you. And then I should have tried not to let you go away. Eh? I'm still here. So before you till we see ourselves when we're closing every door.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 In Frankrijk zijn vrachtwagenchauffeurs vanochtend begonnen met het blokkeren van snelwegen. Ze doen mee aan de protesten tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. De acties begonnen vannacht met langzaam rijdende vrachtwagenchauffeurs rond Lyon. Ook het Franse treinverkeer zal vandaag flink ontregeld zijn door acties. Voor automobilisten wordt het steeds moeilijker om aan benzine te komen... omdat tankstations niet worden bevoorraad. Door een staking bij de Belgische spoorwegen vertrekken vandaag vanuit Nederland... geen Thalys en Eurostar-treinen naar België en Frankrijk. De gewone treinen rijden maar tot Roosendaal. De Belgische spoorwegstaking begon gisteravond laat en duurt 24 uur. Het is een protest tegen een reorganisatie van het Belgische goederenvervoer... die honderden banen zou kosten. De veiligheidsdiensten van Saoedi-Arabië waarschuwen voor terreurdreiging in Europa. Een tak van Al-Qaeda in Saoedi-Arabië zou aanslagen voorbereiden. Vooral Frankrijk zou het doelwit zijn vanwege het boerkaverbod dat daar is ingesteld. In Frankrijk geldt al het op één na hoogste dreigingsniveau na eerdere waarschuwingen. Onlangs ontdekten westerse inlichtingendiensten een complot van Al-Qaeda om aanslagen te plegen in Europese steden. Na het afbranden van twee basisscholen in de stad Groningen... moet een oplossing worden gezocht voor bijna duizend basisschoolkinderen. Zaterdagochtend brak brand uit in een gebouw met twee basisscholen... een naschoolse opvang en een peuterspeelzaal. De 950 leerlingen krijgen deze week geen les. Daarna hebben ze een week herfstvakantie... en in die tijd moet worden bekeken hoe ze daarna worden opgevangen.